voor de grensbewaking op onder meer Schiphol en in de Rotterdamse haven. Staatssecretaris van Financiën Snel zei eerder dat er bij een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken over het verkeer van personen en goederen ongeveer 900 extra douaniers nodig zijn. Maar ook bij een brexit met afspraken zijn veel extra mensen nodig. De zwarte lijst van slecht presterende verpleeghuizen is bijna helemaal weggewerkt, meldt de Volkskrant. Van de 15 tehuizen die in 2016 op de lijst stonden, heeft alleen Humanitas in Rotterdam de zorg nog niet op orde. Sinds vorig jaar gaat er veel extra geld naar de verpleeghuizen. Toenmalig staatssecretaris Van Rijn stelde in totaal ruim 2 miljard euro extra beschikbaar. Het grootste deel is bestemd voor extra personeel. Het probleem is dat het personeelstekort in de zorg in hoog tempo toeneemt. Bij een explosie in Athene zijn twee mensen gewond geraakt. Griekse media melden dat bij de kathedraal van Sint Dionysius vanochtend een bom afging. Een medewerker van de kathedraal vond vannacht een verdacht pakketje op de trappen van de kerk. De politie was bezig met het verplaatsen van het explosief toen het afging. Een agent en een kerkmedewerker zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie stopt vanaf komend jaar met het verbranden van afgedankte politiekleding. Dat gebeurt nu nog om misbruik van de kleding tegen te gaan. Maar als je de politielogo's en emblemen eraf haalt... zijn de stoffen nog goed te gebruiken, blijkt uit een proef... die de politie de afgelopen tijd heeft uitgevoerd. Van de 120.000 kilo die nu nog in de verbrandingsovens verdwijnt... moet straks 85.000 tot 100.000 kilo worden hergebruikt. Het weer, vanuit het zuiden wat zon, maar in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 7 graden op de Wadden. Morgen verandert er weinig. In het weekend is er kans op wat regen.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 Let's all join hands. Come on and sing along. We will change our world. It doesn't matter if you're black white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So let's all join hands, cause we are the new generation.